12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Donald Trump zegt dat zijn uitspraken over een rechter van Mexicaanse afkomst verkeerd zijn uitgelegd. Trump zei dat de rechter in een zaak tegen hem niet onpartijdig kan zijn... vanwege zijn plan om langs de grens met Mexico een muur te bouwen om illegale tegen te houden. De vooraanstaande republikein Paul Ryan noemde die uitspraak vandaag een schoolvoorbeeld van racisme... Trump reageerde door te zeggen dat hij niet tegen Mexicanen in het algemeen is. Patiëntenorganisaties zijn teleurgesteld dat er voorlopig geen nieuw donorsysteem komt. De Nierstichting en de Hartstichting vinden het jammer dat er in de Tweede Kamer geen meerderheid is voor het voorstel om mensen die geen keuze hebben gemaakt automatisch te registreren als donor. De organisaties zeggen dat de bevolking in meerderheid voor zo'n systeem is. Ze hopen dat er in de toekomst toch nog een politieke meerderheid ontstaat. Noodweer heeft opnieuw tot wateroverlast geleid in Limburg. Op de A73 bij Roermond liepen modderstromen die vanuit de berm de weg op waren gestroomd. Straten kwamen blank te staan en een sporthal liep onder. Vanmiddag werd code oranje afgegeven voor Limburg, maar het KNMI heeft dat inmiddels ingetrokken. Ook in Duitsland en België hebben de buien tot overlast geleid. De overstromingen van de afgelopen week hebben in Frankrijk mogelijk meer dan een miljard euro schade veroorzaakt, dat zeggen de verzekeraars. Honderden dorpen en steden zijn getroffen door de overstromingen. Vier mensen zijn daarbij omgekomen. Mogelijk worden er nog meer slachtoffers gevonden nu het water weer zakt. In Brussel is in het landingsgestel van een Belgisch vliegtuig een dode man gevonden, vermoedelijk een verstekeling. Het toestel was opgestegen in Dakar, de hoofdstad van Senegal. De man had geen papieren bij zich. Door de extreme kou hoog in de lucht is de kans niet nihil dat iemand zo'n tocht overleeft. Het weer de komende uren neemt de buiigheid af.